Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Leden van een studentenvereniging in Maastricht willen niet praten over misstanden. Bij de ontgroening van nieuwe leden van de vereniging Tragos is het helemaal misgegaan. Zo werden ze bekogeld met urine en moesten de studenten bier drinken met sardientjes, prei en knoflook erin. Daarna moesten ze overgeven. Ook klagen de nieuwe leden over vrouwonvriendelijk en racistisch gedrag. In een mail heeft de vereniging de leden afgeraden om over de ontgroening te praten. Dat merkte ook deze verslaggever. Ja, ik weet het niet. Dus eh, nee. I can't say anything. Yeah, We can't give any comments to that. Okay. Because you were, you were asked not to give any comments. Yes. Met die doofpot is de universiteit het niet eens. Zij willen juist dat mensen zich melden als er vervelende dingen gebeuren. De club krijgt voorlopig geen geld van de universiteit en er zijn acht leden geschorst. Alle kinderen en ouders die met een uithuisplaatsing te maken krijgen... moeten juridische steun krijgen. Dat zegt de minister die erover gaat tegen Nieuwsuur. Aanleiding is een onderzoek van de kinderbescherming. Daarin staat dat de overheid te weinig doet om kinderen te beschermen. Sommige behandelingen en operaties worden straks niet meer vergoed. Het kabinet wil onbewezen zorg uit het basispakket halen. Welke behandelingen het precies zijn, moet nog worden uitgezocht. Nog een keer! Nog een keer! Ja, je hoort het goed. Je kunt straks nog een keer naar de Teletubbies kijken. De kinderserie maakt een comeback op Netflix. En er worden nieuwe afleveringen gemaakt. Vanaf november zijn Tinky Winky, Dipsy, Lala en Po weer terug. De Amsterdamse Laura en haar huisgenoot kregen dit briefje door de bus. Geachte bewoners, kunt u AUB de regenboogvlag weghalen? Uitroepteken, uitroepteken. Anders wordt hij weggehaald door anderen of verbrand. Bijvoorbeeld dan bewoners, comma, buren. Ja, eerst vonden ze het een hele nare, bedreigende tekst... maar later kreeg Laura er een ander gevoel bij. Heel veel boosheid en een soort van protestgevoel van... we moeten hier echt wel iets mee doen, want dit is niet normaal. En nu hangt er een nieuwe vlag naast de regenboogvlag met deze tekst. Aan de dreigbriefschrijver, de vlag blijft, want liefde wint. Het weer nog. Nog lang warm vanavond, maar het koelt flink af vannacht. Morgen begint met wat regen, later kan het onweren.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 When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she could really use a shoulder, hanging on till it's over She's crying for your love tonight Lonely is hard to survive She said When his mom had him, dad was a phantom, never took a look at him. Grew up mad and antisocial, hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher.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 You're trying hard not to show it But baby pass when I reach for you. and you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. Cause I'd get down on my knees for you.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 Tell me you love me tell me you're leaving Don't keep me waiting here all night Cause you weren't already ready for someone Someone to stay right by your side Oh, I don't wanna let you go I'm a little lost without you A little lost without you My darling, you are all.